Een aantal slachtoffers lag bloedend op straat. Daar vlakbij lagen ook allerlei wapens zoals messen, stokken en een hakbel. Vier mensen moesten naar het ziekenhuis. Een paar gewonden werden later opgepakt door de politie. In Groningen is bij een zoekactie een lichaam gevonden. Of het om de vermiste Thomas van 25 gaat, is nog niet duidelijk. Hij is sinds vrijdagnacht spoorloos nadat hij na een werkfeestje niet meer thuis kwam. In de binnenstad van Arnhem is vannacht een handgenaad gevonden die aan een voordeur hing. Door de fonds moesten tientallen woningen worden ontruimd. Deze bewoners waren er niet, van, niet echt van onder de indruk. Nee, daar schrik niet van. Het, is overal hetzelfde. Dus uh, waarom hier niet in Arnhem? Maar je dus- schrikt toch wel van een explosief? Nee. Waarom dan niet? Ja, nee, ja, ik, nee, ja, nee, ik schrik er geen van. Het is, daarom zeg ik, het gebeurt overal, dus waarom hier niet? En wat vind je ervan, een granaat? Ik ben het gewoon eigenlijk normaal. Niet normaal? Wel normaal. Waarom dan? Dat gebeurt overal. De handgranaat is onschadelijk gemaakt. Waarom het explosief van de voordeur hing, weet de politie nog niet. Oppassen op de weg vandaag. De KNMI heeft in heel Nederland code geel afgegeven voor storm Pia. Het kan flink gaan waaien. Schiphol schrapt meer dan 200 vluchten. De piek van de windstoten wordt in de avondspits verwacht. En Nederlandse topsporters wisselden gisteravond hun turnpakjes, sportshirtjes en hardloopschoenen in voor lange glitterjurken, smokings en hakken. Tijdens het jaarlijkse sportgala werden de sportman en sportvrouw van het jaar uitgeroepen. En de winnaars zijn... Sportvrouw van het jaar 2023 is geworden. Femke Bol. Sportman van het jaar 2023 is geworden Mathieu van der Poel. Atletiekheldin Femke Bol en wielrenner Mathieu van der Poel... kregen dus de prijzen voor hun sportprestaties. Femke Bol sleepte dit jaar de ene na de andere medaille binnen tijdens het WK. En Femke Bol won ook nog samen met haar team de prijs voor sportploeg van het jaar. Het weer in de ochtend ligt de regen. Later komen er pittige buien met onweer en hagel onze kant op. Tussendoor schijnt wel het zonnetje. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren.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 We gotta light the light. We gotta call the calls. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat naar Nederland komt is aan het stijgen. Dit jaar zijn het er tot nu toe ruim 5400. Vorig jaar waren het er 4200, melden onderzoekers van justitie. In de binnenstad van Arnhem moesten tientallen mensen vannacht hun huis uit... vanwege de vondst van een handgranaat. Die was vastgeplakt aan de deur van een wooncomplex. In de Amerikaanse staat Oklahoma is een man vrijgesproken die 48 jaar onterecht vastzat. Hij was veroordeeld voor moord, maar hij had het niet gedaan. De politie hield ontlastend bewijs achter. En het weer, veel wind, met een waarschuwing voor zware tot zeer zware windstoten. Verder buien vandaag met hagel en onweer. Er is ook wat zon en het wordt een graad of 11.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 It's different now. We're all love bound, but I don't like love. I can't get around. I can't get around. I can't get around. But I felt something hurting. the boy said, something's jumping Jumping ZFM wenst je fijne dagen.